Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een aantal staten in het westen van de VS hebben autoriteiten te maken met nepnieuws over de bosbranden. In de westelijke staten van de VS woeden tal van grote natuurbranden. Op sociale media worden zoveel extreem linkse als extreem rechtse groepen beschuldigd van brandstichting. De FBI heeft verschillende beweringen onderzocht en geconcludeerd dat er niets van klopt. De voorrangsregeling voor leraren en zorgmedewerkers die op corona moeten worden getest kan eind volgende week ingaan, denkt minister De Jonge. Volgens hem is de regeling waarschijnlijk maar een paar weken nodig. Vanaf begin oktober kunnen dagelijks 50.000 tests worden gedaan. En dat zou voldoende moeten zijn om aan de vraag te voldoen. Bahrein heeft diplomatieke banden aangeknopt met Israël. President Trump maakte dat bekend na een telefonische vergadering... met de Israëlische premier en de Bahreinse koning. In een gezamenlijke verklaring spreken ze van een historische doorbraak... voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Israël heeft in het Midden-Oosten alleen ambassadeurs uitgewisseld... met Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker 50 mijnwerkers omgekomen toen hun goudmijn instortte. De jonge mijnwerkers waren aan het werk in een illegale mijn waarvan de schacht instortte door hevige regenval. In Congo komen dodelijke mijnongevallen geregeld voor. Vorige week kostte een aardverschuiving aan drie mijnwerkers het leven. Bij de finish van de komende etappes van de Ronde van Frankrijk mag geen publiek aanwezig zijn. Dat heeft de organisatie van de Tour de France besloten... omdat de etappes komend weekend door gebieden gaan... die van de Franse regering code rood hebben gekregen... vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De supporters mogen langs het parcours de renners waarschijnlijk wel aanmoedigen. Het weer, vanochtend flink wat zon met in het westen en noorden ook wolkenvelden. En vanmiddag kans op regen bij 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.